Zes uur. Jan van der Putten met het NOS. Komrij is overleden. Dat heeft zijn familie aan de NOS bevestigd. Er komt later vandaag een verklaring. Gerrit Komrij wordt gezien als een van de meest veelzijdige en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. Hij debuteerde in 1968 met een poëziebundel, ontwikkelde zich tot essayist en televisierecensent en ontpopte zich ook tot een gevierd prozaschrijver en een gevreesd criticus. Zijn vuistdikke bloemlezingen met poëzie worden beschouwd als standaardwerken. Komrij werd vaak bekroond, zo kreeg hij in 1993 de PC Hoofdprijs voor zijn beschouwend proza. En in 1999 werd zijn In Liefde Bloeiende bekroond met de Gouden Uil. Van 2000 tot 2004 was hij dichter des vaderlands. Sinds 1984 woonde Komrij in Portugal. Hij was 68 jaar. De bezuinigingen op ruimtevaart moeten worden teruggedraaid. Dat vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, SP, GroenLinks en PvdA steunen een motie van D66. Minister Verhagen zei vorige week dat het huidige ruimtevaartbudget van 93 miljoen moet krimpen naar 63 miljoen. Dat besluit viel bij veel partijen slecht door het recente succes van astronaut André Kuipers. Verhagen zei dat de partijen dan bij de algemene beschouwingen in het najaar moeten aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. Hij beloofde geen geen onomkeerbare stappen te zetten. In Londen is het hoogste gebouw van Europa geopend. De Shard, oftewel de Scherf, is 310 meter hoog. De wolkenkrabber lijkt op een enorme glasscherf. De Britse prins Andrew was vanavond bij de openingsceremonie. Die werd afgesloten met een lichtshow op het glazen gebouw. Ook de premier van Qatar was bij de feestelijke opening. Zijn land is gedeeltelijk eigenaar van het gebouw. In de wolkenkrabber komen appartementen, kantoren, een vijfsterrenhotel en restaurants. De bouw van de Shard in Londen heeft meer dan 12 jaar geduurd en kostte bijna 2 miljard euro. Het weer vannacht in het zuiden en zuidwesten nog een bui. Overdag bewolkt en meer buien. Later ook zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A18 tussen Didam en Varsenveld. Tot zover de verkeersin. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. nu ZFM in de ochtend. is. Dit is ZFM Zandvoort. Guess what they dance in Colombia? ce soir. J'ai pas envie de tout seul Six ce soir. J'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir. J'ai pas envie de fermer ma gueule Six ce soir. J'ai envie de me casser la voix. far. Será.